ons in de dorp in de Heppenstraat, voor zaterdags en zondags de jeugd hen gaat. Dan loopt ze door te wandelen zo op en neer, en iedere week ja dan hij hetzelfde weer. Dat giet naar de Duitse brug, daar loopt ze hen en terug, dat giet al jaren aan. Zal er wel zo blind, ik weet er alles je op een avond is een kikkie neemt, dan denk je bij jezelf, het is toch vreemd. Ze loopt er wat te slenteren, zo met mekaar, en soms dan vliegt de wichter de jongens in het haar. Dat giet naar de Duitse brug, daar loopt ze hem en terug, dat giet al jaren aan. zal er wel zo ik weet er alles van. Morgens op een avond, een meisje knap. Maar ik vanavond wel met jou op stap. Ze keek me heel verlegen aan, ik schrok me nou. Ik wil niet met toe met want ik mag niet van mij voor. Dat ging naar de Duitse brug, Dan loopt ze hen en terug. Dat giet al jaren aan. Zal er wel zo blijven, ik weet er alles van. De jongens je meid hebt, die maakt plezier. In een van de kroegje bij een glaasje bier. En later in de avond, zo bij middernacht, dan giet me weer tot volgende week, had zal wel dag. Dat giet naar de Duitse brug, daar loopt ze hem en terug. Dat giet al jaren aan. Zal ik wel zo blind, ik weet er alles van. dat ging naar de Duitse brug. Daar loopt ze heen en terug, dat ging al jaren aan. Zou ik alsjeblieft, ik weet er alles van. Dat ging naar de Duitse brug, daar loopt ze heen en terug, dat ging al jaren aan. Zou ik alsjeblieft, ik weet er alles van. Dat ging naar de Duitse de brug, loopt ze hen en terug, dat klinkt al jaren aan. Zal ook alsjeblieft, ik weet er alles van.